12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een man van 26 zit vast voor betrokkenheid bij de dood van vier mannen in een pand in Enschede dinsdag. Hij werd dinsdagavond al opgepakt in de omgeving van Dordrecht, heeft de politie nu bekendgemaakt. Een tweede man die werd opgepakt is weer vrijgelaten en wordt niet meer verdacht. De vier slachtoffers werden gevonden in een pand waar een grow shop zou zijn gevestigd. Twee van hen zouden betrokken zijn geweest bij illegale drugshandel. In het gebouw in Enschede werd in juni een partij wiet gevonden. Bij een grote controle langs de grens met Duitsland vandaag... is in een auto 30.000 euro gevonden. De drie inzittenden zijn opgepakt. Bij de controle van douane, marechaussee en de politie... zijn nog drie andere mensen opgepakt. Twee die nog gezocht werden en één die te veel had gedronken. Bij de controle werd het grensverkeer op de snelweg steekproefsgewijs aan de kant gezet. De Duitse politie werkte er ook aan mee. Doel is onder meer om rondtrekkende criminele bendes te onderscheppen. De continue kerkdienst in de Haagse Betelkerk... om een Armeens gezin te beschermen, is inmiddels een derde week ingegaan. Dag en nacht zijn er predikanten aan het woord. Ze doen dat om te voorkomen dat de politie het gezin uit de kerk haalt. De overheid mag namelijk geen kerkdienst onderbreken om mensen mee te nemen. Het gezin is uitgeprocedeerd en moet het land uit. Staatssecretaris Harbers ziet geen aanleiding om voor het gezin een uitzondering te maken. Een inzamelingsactie voor een dakloze Amerikaan die 400.000 dollar opbracht... is waarschijnlijk gebaseerd op een leugen. Vorig jaar strandde een vrouw zonder benzine in Philadelphia. Een dakloze man kocht met zijn laatste beetje geld benzine voor haar. En uit dankbaarheid startte de vrouw met haar man een online inzamelingsactie op GoFundMe... om een huis en een auto voor haar weldoener te kopen. In korte tijd werd 400.000 dollar opgehaald. Maar naar nu is gebleken kenden de drie elkaar al een maand... voordat het benzineincident plaatsvond. Ze zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder, maar lokaal kan bij temperaturen rond het vriespunt mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig, het wordt een graad of 9. En ook in het weekend is er veel zon.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 There's a road going feel us away. Call my girl's gonna be with you in ten. Get your Ray-Bans on, feeling hot and good to go. cares away. Call my girl's gonna be with you in ten. Get your Ray-Bans on, feeling hot and good to go, yeah.